Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Noorse politie heeft een voormalig lid van de Wagnergroep opgepakt. Andrei Medvedev zou illegaal hebben geprobeerd om de grens naar Rusland over te steken. Alleen onder bepaalde voorwaarden is dat toegestaan. Maar volgens een advocaat zou Medvedev niet van plan zijn geweest om naar Rusland te gaan. De ex-Wagner-commandant zou alleen de plek hebben gezocht waar hij in januari de grens was overgestoken. Medvedev vluchtte toen van Rusland naar Noorwegen en vroeg daar politiek asiel aan. In mei zei hij dat hij weer terug wilde naar Rusland. De SP zal altijd actie blijven voeren in de zorg, want dat helpt. Dat zei Lilian Marijnissen op het verkiezingscongres van haar partij. Een belangrijk deel van de bezuinigingen is van de baan. Het andere deel wordt een keiharde inzet voor de verkiezingen, zei de SP-leider. De partij wil de marktwerking uit de zorg hebben. Marijnissen stoort zich verder aan de plotselinge aandacht voor armoede en bestaanszekerheid bij de andere politieke partijen. Van oudsher is dat een SP-thema. Volgens haar is armoede een politieke keuze. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers verwacht dit weekend alle asielzoekers onderdak te kunnen geven. Er zijn meerdere gemeenten die hebben gereageerd op de oproep van demissionair staatssecretaris van de Burger en Asiel van Asiel. Hij wil dat er voor 450 asielzoekers opvang wordt geregeld. De gemeente Arnhem zorgt voor twee schepen waarop 200 mensen worden opgevangen en in Zwolle is er plek voor 60 mensen. De 23-jarige Misha Bredewold heeft voor een grote stunt gezorgd. Ze won in het Rentse Wijster op de Vanberg de Europese titel op de weg. Op 10 kilometer van de finish reed ze solo weg en hield stand. Ze werd daarmee de opvolgster van landgenote Lorena Wiebes...